Clemens Peters met het NOS Journaal. De tornado's die afgelopen nacht over het middenwesten en zuiden van de VS raasden... hebben aan zeker 21 mensen het leven gekost. Daarmee is het dodental inmiddels flink opgelopen. In onder meer Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois, Mississippi en Tennessee... zijn dodelijke slachtoffers gemeld. In totaal waren er ook 50 tornado's in de VS. Tientallen mensen zijn bovendien gewond geraakt. Er is ook veel schade aan gebouwen. Het is niet meer toegestaan om zelfstandig in het Nepalese Himalaya-gebied rond te trekken. Vanaf nu moet er altijd een lokale gids mee, heeft het Nepalese Bureau voor Toerisme besloten. Jaarlijks komen er grote aantallen mensen wandelen in de Himalaya. Volgens de autoriteiten raken er ook ieder jaar 40 tot 50 wandelaars in het gebied vermist. Het is vaak moeilijk om hen te redden. Wandelroutes zijn moeilijk bereikbaar en communicatiemogelijkheden ontbreken. Het nieuwe beleid moet het makkelijker maken om wandelaars in nood te helpen. In Iran heeft een man twee vrouwen besmeurd met waarschijnlijk yoghurt... omdat ze geen hoofddoek droegen. Te zien is dat de man een winkel inloopt en de moeder en haar dochter aanspreekt. De drie krijgen een woordenwisseling. Daarna pakt de man iets wat lijkt op een bak yoghurt... die hij boos over de, vrouwen van de, over de hoofden van de vrouwen heen gooit. De politie heeft hem aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Maar ook de vrouwen zijn gearresteerd omdat ze hun haar niet hadden bedekt. De Iraanse president benadrukt dat vrouwen zich aan de wet moeten houden en dus een hoofddoek moeten dragen. In de Eredivisie heeft PSV de achtervolging op Feyenoord gewonnen. In Nijmegen werd NEC met 4-2 verslagen. AZ kwam thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Heerenveen 1-1. En ook Twente morste punten. In Rotterdam werd het tegen Excelsior 0-0. Onderin verloor hekkensluiter Kambuur van naast de concurrent Emmen. In Leeuwarden wonnen de Drenthe met 2-1. En RKC won thuis met 1-0 van Vitesse. Het weer. Vannacht overal droog, behalve in Limburg. De temperatuur daalt in het noorden tot het vriespunt.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 I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.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 zien dat ik trots was Toen okay, dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik goed was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen okay, dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik goed was zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik goed was, zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik goed was, dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen?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 Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, so hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim. Baby, no.